voor verruiming heeft opgehaald. Hofman bracht de handtekeningen vanmiddag naar de Tweede Kamer. Volgens CDA en VVD levert verruiming altijd weer nieuwe probleemgevallen op. De politie heeft een man van 70 uit Venlo opgepakt voor grootschalige internetoplichting. Hij verkocht spullen als fietsen en drones via webshops, maar hij leverde die niet. De gedupeerde klanten komen uit onder meer België, Duitsland, Oostenrijk en Nederland. In totaal verdiende de man uit Venlo 160.000 euro aan zijn praktijken. Ruim 5000 Groningers hebben bij de NAM een claim ingediend voor emotionele schade. Door de aardbevingen zijn ze bang, is hun gezondheid achteruit gegaan... of moeten ze verhuizen, zeggen hun advocaten. In maart wees een rechter al een schadevergoeding toe aan 120 Groningers. De NAM ging tegen die uitspraak in beroep. Minister Grapperhaus gaat praten met Joodse organisaties... over het doen van aangifte van antisemitisme. Uit een rapport blijkt dat volgens Joden in Europa... haat en intolerantie toenemen... maar vier van de vijf ondervraagden doet toch geen aangifte van incidenten. Grapperhaus is daarvan geschrokken. en vindt dat Europese politici zich meer tegen antisemitisme moeten uitspreken. De Egyptische autoriteiten hebben de verkoop van gele hesjes verboden, meldt persbureau AP. Op die manier zouden ze rellen willen voorkomen bij de herdenking van de val van president Mubarak. Volgende maand is het acht jaar geleden dat de opstand tegen Mubarak begon. Gele hesjes zijn populair door de protesten in Frankrijk. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK in India. De ploeg klopte in een tussenronde Canada met 5-0. In de kwartfinale spelen de Nederlandse hockeyers tegen gastland India. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, plaatselijk lichte vorst. Er is ook kans op een mistbank. Morgen overdag droog, nu en dan zon, een graad of 4 wordt het. Donderdag en vrijdag maximaal 2 graden met s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging zijn te vinden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen, 11 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim 20 minuten... Ook ruim 20 minuten op onthoud op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevarensveen 14 kilometer. Nog een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Watergraafsmeer en Buitenveldert 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht, kost ongeveer 20 minuten. Door een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen 10 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. De vertraging is daar meer dan drie kwartier. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Hagenstein. 20 kilometer langzaam rijden kost je ook ruim drie kwartier extra.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 you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind.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 feel. It's my life. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Ego trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down.